Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De KNVB wil samen met de Belgische en Duitse voetbalbonden het WK voetbal voor vrouwen organiseren. Nederland wilde het WK eerst alleen organiseren. Maar toen bekend werd dat er acht landen meer aan meedoen, werd dat onhaalbaar. Daarom is de hulp van België en Duitsland ingeschakeld. Het organiseren van het WK moet een boost voor het vrouwenvoetbal zijn, zegt bondscoach Sarina Wiegman. We zitten nu eh, in 2020 en er is al van alles gebeurd. Er zijn heel veel goede dingen gebeurd, maar we zijn er zeker nog niet. Er zijn nog zat dingen die we kunnen verbeteren. De competitie wordt natuurlijk steeds beter, maar ook daarin zijn stappen te maken. De afgelopen jaren heeft een aantal clubs een CAO... Uh, eh, CEO ehm, gemaakt voor spelers. Nou, het zou mooi zijn als alle clubs dat zouden kunnen doen. Maar eerst komt er nog een ander WK voetbal voor vrouwen over drie jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Heb je vandaag een rijles, vergeet je mondkapje niet. Het CBR neemt namelijk geen examens meer af als leerlingen en rijinstructeurs tijdens de les geen mondkapje hebben gedragen. Die regel gaat vandaag in. Italië heeft nieuwe coronaregels afgekondigd om een tweede lockdown te voorkomen. In restaurants mag je alleen nog zittend eten en je moet om 6 uur aan je tafeltje zitten. De zaken mogen wel tot middernacht open blijven. Ook worden festivals en evenementen weer afgelast, worden de contactsporten bij amateurs stilgelegd en gaat de maximale groepsgrootte omlaag. En vlak over de grens bij Enschede staat het IC-personeel alweer klaar voor Nederlandse coronapatiënten. Voor wie hier geen plek meer is. Vertelt de ziekenhuisdirecteur in Münster. We hebben momenteel eh, vier, vijf bedden vrij. Zodat we zeker twee, drie patiënten kunnen opnemen. Er is inmiddels een online systeem waarmee Nederlandse ziekenhuizen de beschikbaarheid van IC-bedden in de regio Noord-Rijn-Westfalen kunnen zien. De Duitsers houden rekening met meer patiënten uit Nederland. De vorige keer in de maand april zijn het 58 patiënten geweest. Ik denk dat er mogelijkerwijze nu enige meer gaan zijn. Er zijn al 88 IC-bedden over de grens beschikbaar voor Nederlandse patiënten.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 Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they bugging and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I just that you lied noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. go to bed with me? to bed with dat ik voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal Shake your body now to the ground. Let's dance. Let's shout, shout. Shake your body now to the ground. Shake it up. closer to your soul, and you do love. something knows my name now. But something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed.